Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alle coronacijfers zijn de afgelopen week omhoog gegaan, zegt het RIVM. En onder jonge mensen nog wel het meest. Dat komt omdat hele schoolklassen getest moeten worden. Maar ook in de leeftijdsgroep 20-24 jaar nemen besmettingen toe. Zij worden meestal niet heel ziek van corona, maar zo blijft de ziekte wel rondgaan, zegt het RIVM. Bij de ouders van die jongvolwassenen, daar verwachten we wel een toename. En eh, misschien ook nog wel de, ouders van die ouders. En dat eh, kunnen mensen zijn die toch gewoon nog in het ziekenhuis kunnen belanden. De afgelopen week bleek al dat er meer mensen in het ziekenhuis komen te liggen. Als laatste zijn nu ook in de kieskring Den Haag alle stemmen van de verkiezingen geteld. De uitslag van de verkiezingen staat nu zo goed als vast. Volgens de laatste prognose van het ANP blijft de VVD met 34 zetels de grootste partij. Daarna komt D66 met 24 zetels. Vrijdag komt de kiesraad met de officiële uitslag. Stel dat de horeca straks weer open mag. Is er dan wel genoeg bier? Dat hangt ervan af, zeggen de brouwerijen Grols en Heineken tegen de krant De Gelderlander. De brouwerijen hebben nu veel minder voorraad dan normaal en het duurt wel een paar weken om de boel weer op gang te krijgen. Het is volgens de brouwerijen daarom belangrijk dat het kabinet op tijd laat weten wanneer cafés en restaurants weer open mogen. Voorlopig is dat nog niet het geval. Studenten worden helemaal gek van alle online colleges achter hun laptop. Daarom zijn in studentensteden wandelclubjes ontstaan. Waarbij dus twee studenten samen coronaproof een stukje gaan lopen. En dat fysieke contact blijkt hard nodig, merkt verslaggever Harro Brouwer. Hey, en hoe groot zijn de wandelclubjes? en, nou ja, dat verschilt een beetje eh, per stad. Eh, het is begonnen bij de, bij de UvA. ik geloof daar hebben ze inmiddels al meer dan, eh, meer dan duizend aanmeldingen. En nu zijn ze het eh, per stad eh, en per universiteit uh, zijn ze het ook een beetje aan het opstarten. En als bijkomend voordeel heb je, kom je dan ook nog eens even uit huis en kom je even los van dat laptop waar je toch al heel de dag achter zit. De studenten moeten nog wel even geduld hebben. Volgens de minister zitten ze op zijn vroegst eind april pas weer in de collegebanken. Het weer nog, het is 11 graden met af en toe een zonnetje. Vanavond koelt het flink af en dan trekt de bewolking ook weg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een flinke file door een ongeluk op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen de afritten Zaandijk en Avenhoorn staat daardoor 10 kilometer file... en de vertraging is ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld ja, met dat zwemmen... en je staat daar zo in je eentje en bij mijn, al, mijn klasgenootjes zeggen ze... ja, Romy, kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan.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 Voor het in brand steken van een zendmast langs de A67 bij Maasbree... is een man veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Ook moet de man van 33 een schadevergoeding betalen... aan de telecomproviders KPN en T-Mobile. En hij kreeg een voorwaardelijke celstraf. De brand was één in een reeks brandstichtingen in zendmasten. In Engeland wordt donderdag gestemd over een wet die het maken van niet noodzakelijke buitenlandse reizen verbiedt. Wie zich er niet aan houdt kan een boete van bijna 6000 euro krijgen. En de KNVB en de spelers van het Nederlands elftal zien niets in een boycott van het WK in Qatar volgend jaar. Ze vinden het beter om wel te gaan en een statement te maken. Vorige maand bleek dat er de afgelopen tien jaar meer dan 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen bij de werkzaamheden rondom het WK.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 if I lose my fame and fortune. Really don't mind. And I'm homeless on the street. On the street, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, years years we stay young through each other's eyes.